Jeroen van Kam met het NRS Bij een Russische droneaanval rond de zuidelijke havenstad Odessa... zijn twee mensen gewond geraakt. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht op Telegram. Rusland zou vanochtend vroeg zeker 25 drones hebben afgevuurd. Oekraïne zegt dat er 22 zijn neergehaald. Sinds het aflopen van de gaandeal valt Rusland regelmatig infrastructuur aan in het gebied aan de Zwarte Zee. Morgen ontmoet de Russische president Poetin zijn Turkse ambtgenoot Erdogan. Er zal dan ook worden gepraat over het mogelijk hervatten van de gaandeal. Gisteren hebben opnieuw twee schepen Oekraïne verlaten via een tijdelijke corridor. Vrijdag gebeurde dat ook al. Bij een schietincident in een café in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt. Er zijn zes verdachten aangehouden. Vier van hen werden in het café in de wijk Feyenoord opgepakt. De andere twee zaten in een auto toen ze werden gearresteerd. Een van de verdachten is in het café licht gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht bij een verkeersongeluk op de Maasboulevard in Rotterdam... zijn gisteravond twee voetgangers om het leven gekomen. De bestuurder van de bestelbus, die bij het ongeluk was betrokken... heeft zijn bus een paar honderd meter bij de plek van het ongeluk vandaan achtergelaten... en is op de vlucht geslagen. politie heeft naar hem gezocht, maar de bestuurder is nog steeds spoorloos. De stuw in de Maas begraven is hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Er stroomt nu geen water meer uit de stuw die vrijdagochtend stuk ging bij werkzaamheden. Het water stroomde vervolgens hard weg uit de Maas. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand tussen Sambeek en Graven langzaam weer zal stijgen. De scheepvaart kan dan vanmiddag weer worden hervat. Rijkswaterstaat was bang dat het scenario van 2016 zich zou herhalen. Toen botste een schip tegen een stuw en duurde het weken voordat het Maaswaalkanaal weer bevaarbaar was. Het weer op veel plaatsen kan wat nevel op mist voorkomen...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 She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you know you got me hypnotized. So be wise and keep on beating the of my body. Senorita, feel the conga.